Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Marokkaanse koning heeft zijn condolences overgebracht... aan de ouders van de vijfjarige Rayen. Het jongetje werd gisteren uit de put gehaald... waarin hij dagenlang vastzat, maar heeft het drama niet overleefd. Gisteravond laat werd zijn lichaam naar boven gebracht door reddingswerkers. Wanneer de jongen is overleden is niet duidelijk. Het duurde dagen om hem op 35 meter diepte te bevrijden... en vrijdagavond bleek hij al erg verzwakt te zijn. Bij een ontploffing in een huis in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. De explosie was tegen half drie vannacht in de wijk Spangen. Het is niet duidelijk of er iets het huis in is gegooid of dat de explosie binnen ontstond. Uit voorzorg zijn omliggende huizen ontruimd. Iets verderop in de wijk werd rond dezelfde tijd een huis beschoten. En de nacht eerder werd al een zwaar explosief door de ruit van een bedrijfspand in de buurt gegooid. De politie onderzoekt nu of de drie incidenten met elkaar te maken hebben. De Britse prins Andrew legt volgende maand onder Ede een verklaring af in de misbruikzaak tegen hem. Hij zal volgens de BBC in Londen worden ondervraagd en worden geconfronteerd met een aantal verklaringen. De Amerikaanse Virginia Giuffre klaagde prins in de VS aan. Hij zou haar hebben misbruikt toen ze 17 was. In de tijd dat ze naar eigen zeggen door Jeffrey Epstein als seksslaaf werd misbruikt. Vanwege de misbruikzaak heeft prins Andrew een deel van zijn titels moeten inleveren. Snowboarder Niek van der Velde heeft zich niet geplaatst voor de finale van het onderdeel Slopestyle. Daarbij moeten deelnemers trucs doen over meerdere obstakels zoals rails en schansen om punten te verzamelen. Van der Velde ging in zijn eerste run onderuit. Hij kon het nog goed maken in zijn tweede run, maar ook daar scoorde hij te weinig punten om door te gaan naar de finale. De 21-jarige Nederlander komt later nog wel in actie op het onderdeel Big Air. Het weer bewolkt en de hele dag door regen. Het waait ook flink met aan zee soms zware windstoten. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur.